Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Syrisch omroep en het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. De evacuatie werd stilgelegd na een aanslag zaterdag op een konvooi bij Aleppo. Daarbij kwamen zeker 126 mensen om het leven, onder wie tientallen kinderen. Vandaag zijn bussen met 3000 Shiiten vertrokken uit plaatsen waar rebellen zitten. De mensen worden naar Aleppo gebracht, dat in handen is van de regering. Er zal ook een konvooi naar rebellengebied zijn vertrokken uit een plaats die in handen is van het regime. In het noorden van India zijn bij een busongeluk tenminste 44 mensen om het leven gekomen. De bus raakte volgens de politie van de weg en stortte 500 meter naar beneden een rivier in. Twee mensen zouden het hebben overleefd. Nederlandse scholieren van 15 jaar oud zijn tevreden met hun leven en doen het ook goed op school. Ze geven hun leven gemiddeld een 7,8, blijkt uit onderzoek van de OESO. Nederland staat daarmee samen met Zwitserland en Finland in de top 3. Nederlandse scholieren voelen zich thuis op school, worden relatief weinig gepest en hebben het gevoel dat ze worden gesteund door hun ouders. En 14 Tweede Kamerleden worden vandaag gekoppeld aan een patiënt. Het is de bedoeling dat de parlementariërs een jaar contact onderhouden met mensen die ziek zijn, zodat ze beter weten waar patiënten zoal mee te maken krijgen. De actie is een initiatief van de Patiëntenfederatie. Die hoopt dat politici hierdoor beter inzien welke gevolgen het beleid heeft op het leven van mensen die ziek zijn. Tot besluit het weer dan nog. Op de meeste plaatsen is het vandaag droog en wordt het ongeveer 8 graden. Ook morgen is het droog, af en toe zonnig, dan wordt het een graad of 11. In het weekend blijft er kans op buien en blijft het fris. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.